gezet. Het wereldkampioenschap volleybal is gewonnen door Brazilië. Cuba werd met 3-0 verslagen. Voor de Brazilianen was het de derde wereldtitel op rij. Dat is een evenaring van de prestatie van Italië. Dat land werd in de jaren 90 drie keer achter elkaar wereldkampioen volleybal.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 In een interview met CNN spreekt Karzai van onofficiële contacten die al een tijdje gaande zijn. De gesprekken zijn nog in een inleidende fase, maar moeten vastere vormen aan gaan nemen, al dus de president. De Washington Post schreef vorige week dat de regering en gematigde Taliban in het geheim onderhandelen over vrede in Afghanistan. Taliban-leider Mullah Omar heeft altijd gezegd pas te willen onderhandelen als alle buitenlandse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. Het ruimteschip Spaceship 2 van Virgin Galactic heeft zijn eerste solovlucht gemaakt. Het ruimteschip werd door een vliegtuig naar 14 kilometer hoogte gebracht en losgelaten boven de Mojave-woestijn in Californië. Spaceship Two met twee piloten aan boord landde een klein half uur later op een vliegveld. Virgin-eigenaar Richard Branson sprak van een van de mooiste dagen uit de geschiedenis van zijn bedrijf. Spaceship Two moet in de nabije toekomst toeristen mee de ruimte innemen. Een vlucht zal ongeveer 200.000 dollar gaan kosten. Ook andere bedrijven zijn bezig met commerciële ruimtevluchten. De Franse voetbalclub Marseille overweegt juridische stappen tegen Nigel de Jong. Begin deze maand brak de Jong met een harde tackle het been van Hatem Ben Arfa. Een Franse voetballer die door Marseille was uitgeleend aan een Engelse club. Marseille-voorzitter Jean-Claude Dacier zei op de Franse televisie dat advocaten een aanklacht tegen de Jong voorbereiden. Hij zei ook dat spelers die zware overtredingen begaan wat hem betreft van de Europese velden verbannen moeten worden. De Jong heeft al veel kritiek te verduren gehad vanwege de hard